12 uur. Door met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland hoopt op snelle steunmaatregelen van de overheid... nu de coronamaatregelen verlengd zijn tot eind april. Volgens de branchevereniging vallen er komende maand anders al bedrijven om. De recreatiesector is ook bezorgd omdat premier Rutte zei... dat mensen voor de meivakantie niets moeten plannen. Dit kost 5000 banen, zegt die branchevereniging. Minister van Engelshoven van Onderwijs praat komende ochtend met de mbo's, hogescholen en universiteiten over de gevolgen van de verlenging van de coronamaatregelen. Bij dat overleg zijn ook de mbo-raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten aanwezig. De Algemene Onderwijsbond noemt het dichthouden van de basisscholen een verstandig besluit. Dit was onvermijdelijk. De gezondheid staat voorop, vindt die bond. De maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken gelden nu tot 28 april. Een week eerder wordt besloten hoe het daarna verder gaat. Tijdens de persconferentie werd verder bekendgemaakt dat de testcapaciteit binnen een paar weken verviervoudigt naar 17.500. Ook zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen worden getest, bijvoorbeeld in de thuiszorg, omdat zij met kwetsbare mensen werken. Een bewoner van een asielzoekerscentrum in Maastricht is op de intensive care opgenomen na een positieve coronatest. Het is de eerste besmetting in een AZC, schrijft 1 Limburg. Twee bewoners die in dezelfde woonunit verbleven als de besmette asielzoeker zijn in quarantaine geplaatst. Negen grote Europese universitaire ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam, krijgen binnen nu en twee weken te maken met medicijntekorten. In een open brief aan hun regeringen luiden ze daarover de noodklok. Het gaat om slaapmiddelen die onmisbaar zijn om coronapatiënten die beademd worden in slaap te houden. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar plus 2 graden in het noorden...